met het NOS-journaal. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is stilgestaan bij de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. In de 17e minuut van de wedstrijd Ajax-Heracles applaudisseerden spelers en supporters een minuut lang voor het meisje dat graag naar Ajax ging. In de nacht van dinsdag op woensdag werd ze omgebracht vlakbij de Johan Cruijff Arena en Sportpark De Toekomst. Een man van 22 zit vast vanwege de zaak. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de jemenitische hoofdstad Sanaa. Dat meldt het Houthi-hoofdkwartier. Volgens Israël waren onder meer een militair complex, twee energiecentrales en een brandstofopslag het doelwit. Afgelopen vrijdag viel Jemen ook doelen in Israël aan. De Houthis zeggen dat ze doorgaan met het uitvoeren van die aanvallen. Ze voeren al twee jaar raket- en droneaanvallen uit op Israël. Naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook. FC Utrecht heeft zich in de eredivisie goed hersteld van de nederlaag van vorige week tegen Sparta. De Utrechters wonnen vanmiddag met 4-1 van Excelsior. NEC heeft ook zijn derde wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het werd thuis tegen NAC 3-0. En FC Twente versloeg uit Heerenveen met 2-1 en pakte zo de eerste punten van het seizoen. En Jonas Vingegaard heeft de tweede etappe van de Vuelta gewonnen. De kopman van Visma Lise Bike won ondanks een valpartij de tweede etappe en pakte de rode leiderstrui. De Italiaan Kikone leek de eindsprint eerst te winnen... maar in de laatste meners was het toch Vingegaard die als eerste over de finish kwam. En de Fransman Gaudou werd derde. Het weer geregeld zon bij een graad of 20. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur flink. In het oosten tot ongeveer 6 graden en aan de grond dicht bij het vriespunt. Morgen bijna overal veel zon. Alleen in het noorden zijn er wat vaker wolken. Het wordt ongeveer 23 graden.